met het NOS-journaal. Italië heeft een waarschuwing van de FBI. Wat de maatregelen inhouden is niet bekend. De Amerikaanse inlichtingendienst zou informatie hebben doorgegeven... over mogelijke doelen van een aanslag. Het gaat om de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad... de Dom en Opera van Milaan en historische gebouwen in Rome. Sinds de aanslagen in Parijs zijn ongeveer 700 militairen al actief in Rome. De Spaanse justitie heropent de zaak van de Nederlander Romano van der Dussen, die al ruim 12 jaar in de gevangenis in Spanje zit. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Van der Dussen is veroordeeld voor de beroving en gewelddadige poging tot verkrachting van drie vrouwen, ondanks tegenstrijdige getuigenverklaringen. De Nederlander is altijd blijven volhouden dat hij onschuldig is. De zaak wordt nu heropend op basis van onlangs opgedoken bewijs. Een Brit die gevangen zit in Engeland heeft schriftelijk toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor een deel van de vergrijpen in Spanje. Het mondiale antidopingagentschap WADA heeft de antidopingbureaus van zes landen geschorst. Het gaat om Andorra, Israël, Argentinië, Bolivia, Oekraïne en Rusland. Zij mogen de komende tijd geen zelfstandige dopingtesten meer uitvoeren. Het besluit volgt op een schandaal in Rusland waar atleten systematisch doping gebruikten. TV-presentator Arie Boomsma verruilt de KRO-NCRV voor de commerciële zendergroep SBS. Hij zal vooral programma's gaan maken voor Net5, bevestigde hij in RTL Late Night. Boomsma ging in 2009 bij de KRO werken en werd een van de gezichten van de omroep. Hij maakte onder meer het programma Uit de Kast, waarin hij jongeren volgde bij hun coming-out als homoseksueel. Bij Net5 gaat hij een nieuw programma presenteren met de titel The Island. Daarin worden 14 mensen voor een maand op een onbewoond Tropisch eiland achtergelaten. Er is geen cameraploeg, ze filmen alles zelf. Het weer de komende uren minder wind. Alleen langs de noordkust blijft het onstuimig. In de ochtend eerst regen in het noorden en midden van het land.